De totale vergoeding kan oplopen tot meer dan 650 miljoen dollar. Ruim 10.000 mensen hadden een claim ingediend tegen onder meer de stad New York... wegens gezondheidsproblemen zoals astma. Volgens hen moesten ze op Ground Zero werken zonder dat ze daarvoor het noodzakelijke beschermende materiaal kregen. Hun advocaten bereikten na twee jaar onderhandelen een akkoord met de stad New York en tientallen betrokken bedrijven. Het akkoord wordt definitief als 95% van alle hulpverleners en schoonmakers ermee instemt. Politici spreken met veel respect en waardering over D66-oprichter Hans van Mierlo, die gisteren is overleden. De huidige leider van de partij, Alexander Pechtold, noemt hem een inspirator en een begenadigd spreker. Pechtold bezocht de zieke van Mierlo de afgelopen weken nog diverse keren. Dan kwam altijd eerst de vraag hoe de peilingen waren en daarna volgde altijd wel een advies, zei Pechtold. Premier Balkenende noemde Van Mierlo een markante politicus en een democraat in al zijn vezels. En volgens oud-premier Kok was hij een warme man met wie je eindeloos kon debatteren. Hans van Mierlo was 78. De Amerikaanse president Obama heeft het geld verdeeld dat aan zijn Nobelprijs voor de Vrede was verbonden. Vorig jaar al zei Obama dat hij de 1 miljoen euro zou weggeven aan goede doelen. Iets meer dan 180.000 euro gaat naar een stichting die zorgt voor onderdak voor families van patiënten die in militaire ziekenhuizen liggen. Het Fonds voor Hulp aan Haiti, dat is opgezet door de voormalige presidenten Clinton en Bush, krijgt bijna 150.000 euro.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 Do what's good for you, but you're not. so secure, and everybody else is satisfied. James, do you like your life? Can you find release? Will you ever change? When will you write your masterpiece? Do what's good for you. You're not good for anybody. Just